Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De verantwoordelijkheid van deze man werd opgepakt. werd een winkelcentrum in Manchester ontruimd. Daar werd een andere man gearresteerd. Later bleek dat hij niets met de aanslag te maken heeft. Inmiddels heeft ook de Britse koningin Elisabeth... haar medeleven betuigd met de nabestaanden. Premier May sprak vanmiddag van een laffe, ziekmakende aanslag. En ze zei dat de politie denkt te weten wie de aanslag pleegde... maar zijn identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. De toestand van veel van de 60 gewonden is volgens mij nog altijd kritiek. De premier gaat later vandaag naar Manchester. D66 is toch bereid om met de ChristenUnie te gaan praten over een coalitie. Dat is de uitkomst van overleg in de Tweede Kamerfractie. Volgens informateur Schippers is samenwerking tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... de enige mogelijkheid om een meerderheidskabinet te vormen. D66-leider Pechtold zei tot nu toe dat hij samenwerking met de ChristenUnie onwenselijk vindt vanwege medisch-ethische kwesties. Nu komt er toch een gesprek tussen Pechtold van D66 en Segers van de ChristenUnie onder leiding van Schippers. Het OM bereidt een groot verwantschapsonderzoek voor in de zaak Nicky Verstappen, de jongen van 11 uit Heibloem die in 1998 vermoord werd gevonden op de Brunsumerheide. Hij was daar op zomerkamp. De zaak werd nooit opgelost. Vier jaar geleden ging een rechercheteam opnieuw aan de slag. Met nieuwe technieken heeft het NFI vorig jaar DNA-sporen opgewaardeerd. Die worden binnenkort vergeleken met het DNA van 15.000 mannen, voornamelijk uit Limburg. De politie hoopt dat daardoor de dader wordt gevonden. Het weer zon, maar ook sluierwolken. Het is 17 tot 24 graden.